Gert Kluk met het NOS Journaal. Koningin Beatrix woorden voor Turkije. Tijdens het staatsbanket voor de Turkse president Gül en zijn vrouw in het Koninklijk Paleis in Amsterdam noemden ze het land een voorbeeld voor velen. Uw land is een stabiele factor in een roerig gebied. Voor velen is uw land een inspiratie en een voorbeeld, zei de koningin. De Turkse president kwam vanochtend aan in Nederland voor een staatsbezoek van drie dagen. Dat staat in het teken van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije koningin zei daarover, het is opmerkelijk dat in de 400 jaar die achter ons liggen, een periode waarin ons werelddeel zich uitputte in gewapende conflicten, de relaties tussen onze beide landen altijd vreedzaam is geweest. De productie van het Haagse hopje verhuist naar de Italiaanse stad Cremona. Daarmee komt een eind aan een eeuwenoude traditie, want het snoepje is 218 jaar in Nederland gemaakt. De hopjes werden in het begin in Den Haag gemaakt, later in fabrieken in Breda en het Teleur en de laatste jaren in Sneek. De fabriek in Sneek een paar maanden geleden overgenomen door een Zweedse snoepfabrikant. Die wil de productie van de koffiesnoepjes onderbrengen in een Italiaanse fabriek waar andere zuigsnoepjes worden gemaakt. En het bedrijf wil daarmee geld besparen. Middelbare scholen vinden het onaanvaardbaar dat hun koepelorganisatie, de VO-raad, financiële steun heeft toegezegd bij de redding van scholengemeenschap Amarantis. Vorige week werd bekend dat onderwijsreus Amarantis, die 55 scholen heeft in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, wordt opgesplitst in vijf kleinere organisaties. Daarbij komen 250 banen te vervallen. Zo zouden de financiële problemen van Amarantis kunnen worden opgelost. Tien schooldirecteuren uit de regio Den Haag hebben een brief aan de VO-raad gestuurd waarin ze de toezegging onaanvaardbaar noemen. Ze wijzen erop dat het niet de taak van de VO-raad is om noodlijdende scholen financieel te steunen. Het weer, vanavond op veel plaatsen regen, vannacht enkele opklaringen. Morgen eerst op veel plaatsen droog en zonnige periode. In de loop van de dag steeds meer buien en de dag daarna geregeld buien, maxima rond 13 graden.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 We gaan verder in de blues eh, sector en dan heb ik het over Jimmy Vaughan, Eric Clapton, Bonnie Riot, Robert Gray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John Artville. Het nummer wat ik van deze prachtige cd heb afgeplukt heet while sleeping in my bed. I had a beautiful dream. I dreamed that all the people of the world got together on the same wavelength and began helping one another. Now in this dream, universal love was the theme of the day. and understanding. And it happened this way. The sick and the hungry had smiles on their faces. The tired and the homeless, they had family all around. The streets in the city cd peace by peace En ik denk dat er op dit moment misschien nog wel meer auto's zijn dan fietsen in eh, Beijing. We gaan door, want het is vandaag een heerlijke ochtend. What a beautiful morning. There's a bright golden haze in the meadow. I There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. all standing like statues The cattle are standing like statues They don't turn their heads as they see me ride by But a little brown maverick is winking her eye She said, oh I like music The breeze is as busy You don't miss a tree got everything going my way, my way.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 Did we have been aware That our love affair was too hot Not to cool down was swingen met Louis Armstrong en Oscar Peterson trio. En daarvoor natuurlijk de onvolprezen Elephant Gerald en de Count Basie Orchestra met Tommy Flanagan trio er ook nog bij. You've Got a Friend was dat nummer. We gaan heel wat anders doen. Ik had eens een keer een verzoek van die zei, kan je niet eens een keer Anouk draaien? Ik zeg, ben je gek, dat heeft helemaal niets met jazz te maken. Maar het is natuurlijk een schitterende zangeres. Hier is Anouk met Girl. SRV Shuffle was dat met een aantal grootheden die een heerlijke jam session. Een fantastisch stukje muziek ten horen brachten met Jimmy Vaughn, Eric Clapton, Bonnie Riot, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Jimmy Vaughn en ook nog eens een keer Dr. John en Art Neville. We gaan een heel stuk terug in de tijd. En in die tijd waren het grootheden Gene Krupa, Lionel Hampton en Teddy Wilson. Ze maken een prachtige cd. Eh, LP moet ik zeggen, op het eh, Verve label. En we gaan van hun horen I Got Rhythm. Jazz. Vandaag met Fred Kroonsweg en u hoort op dit moment Adele van de cd Adele 19 jaar. Het nummer Chasing Pavements.